uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In het oosten van Pakistan zijn meer dan 120 doden gevallen... toen op de snelweg een tankwagen met olie ontplofte. Er zijn zeker 90 zwaar gewonden. De vrachtwagen was vlak daarvoor gekanteld... omdat de bestuurder te hard zou hebben gereden. Daarna vloog de tankwagen in brand. Terwijl tientallen mensen probeerden de lekkende olie af te tappen... ontplofte de tankwagen. Getuigen zeggen dat er werd gerookt op de plek van het ongeluk. Mogelijk heeft dat de brand veroorzaakt. Nederland vindt het onbegrijpelijk en onnodig dat Marokko zijn ambassadeur heeft teruggeroepen voor overleg, schrijven de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie in een verklaring. Marokko is boos dat Nederland de oud-parlementariër Said Shaou niet heeft uitgeleverd. Die wordt internationaal gezocht wegens drugshandel. Ook verdenkt Marokko hem van financiële steun aan actievoerders in Noord-Marokko. In de puinhopen van de aardverschuiving die gisteren een Chinees bergdorpje heeft getroffen... zijn tot nu toe 24 lichamen gevonden. Worden nog ruim 100 mensen vermist. Zo'n duizend reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden... maar de hoop dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald... neemt met het uur af. In Almelo zijn gisteravond zes mensen opgepakt... die mogelijk betrokken zijn bij de val van een man uit een flatwoning op de vierde verdieping. Hij kwam op een grasveld terecht en raakte zwaar gewond. De zes die zijn opgepakt voor verhoor waren op het moment van de val ook in de woning aanwezig. Het is nog onduidelijk wat zich daar heeft afgespeeld. De politie zegt met alle scenario's rekening te houden. Het weer, de ochtend begint grijs met hier en daar wat motregen. Later is het overal droog met soms een beetje zon. Het wordt 17 tot 23 graden. Morgen ongeveer net zo warm, maar wel iets meer zon. Vanaf dinsdag een paar dagen kans op buien.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 Everybody knows that you're down. Nobody walks anywhere any other way in this lonesome town. Nothing's ever. say is the car you drive. up in the rearview mirror and say, Who's that poor guy? Then you stand at the taillights.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 Sarah groeide op in een christelijk gezin, ontving thuisonderwijs waarbij alleen christelijke of klassieke muziek werd toegestaan. Op deze cd loopt Sarah het image van mooie vrome country zangeressen. Een fijne country punkabilly band met een zangeres die nu eens niet tot vervelens toe probeert om de stoeltjes van The Voice te laten draaien. Maar een eerlijk, rauw verhaal vertelt. Misery Without Company. gaat ontzettend goed met de Amerikanen, met prachtalbums van onder andere Chris Stapleton, John Morland, Andrew Combs en met het debuut van de Nederlandse singer-songwriter Mercy John heeft de liefhebber niks te klagen. Met de Nashville Sound met daarop Tupelo voegt Jason Isbell daar nog een prachtplaat aan toe. haven't been wasted in a long time. But tonight it feels just fine. Riding home with the windows up, along with a plastic cup of real gold. no one from here that'll follow me there. No, there ain't no one from here that'll follow me there. She said there's nothing left to talk about. my age, I should have figured out which drawer to put the good night.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 Op zich een single met hitkansen en ze krijgt momenteel veel airplay. Ze hebben ervaring opgedaan in het bruiloftscircuit van Nieuw-Zeeland en Australië. Bevan Gardner en Georgie Daniel hebben echter veel meer in hun mars. Luister maar naar het schitterende If This Is Goodbye. Real Country whatever is waiting for me. If this is goodbye, if this is goodbye, who knows how long we've got, what we're made out Sinds ik Los Lobos jaren geleden live op heb zien treden in Paradiso, draag ik ze een warm hart toe.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 las voces. te mando a los gendarmes. les quemó la casa, porque por algo soy aquí la autoridad. Yo mi mano en todo este municipio, yo te lo digo por si quieres escapar. ahí en el otro el que manda mi teoligio no mal aviso y te tiene que agarrar. o te manda los Ik heb een verzoek aan je. Wil je met me dansen vanavond? Steven James en de Jaded zetten mijn woorden kracht bij. Het zal wel bij dit verzoek blijven, want ik ben niet zo'n danser. Put your arms around forget the world and make it feel alright. put you out Buenas Notches from a Lonely Room reikte niet verder dan een 46e plaats in de country charts. Toch is en blijft het een heel kenmerkende song voor Dwight Jokum. We schrijven 1989. De original van deze week. She wore red dresses with her black shining hair. Oh, she had my baby and caused me to care. Then coldly she left me. dresses and told such sweet lies. Age of Miracles is het tiende studioalbum van Mary Chapin Carpenter. Het stamt uit 2010 en werd evenals haar voorgaande albums als een juweeltje omschreven. I Put My Ring Back On is een van de songs op dat album. lives without uncertainty. We both know how hard this love can be. It's just, it's hurt. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. De naam van Dick van Altena staat voor kwaliteit. Rest on My Strings is zoals bijna gebruikelijk door hem zelf geschreven. Het is de voorloper van een album dat later dit jaar verschijnt. I can see her laugh. I'll say goodbye to the moon and the love that she shines on. Though I ain't going nowhere soon. No, I'm not planning on leaving, but there's so much to say and do. So before these two lips forget, let me tell you. Midlife farewell for its stains. I'll sing you one more love song before there's rust on my strings. For I can't remember your name. I'll say goodbye. Jenny Sabo treedt ook weer op. Voorlopig doen we het nog met oud materiaal van haar. Virginian Railroad is minder druk dan vroeger. De herinnering blijft. Missing You. I've been making lots of friends Gotta learn to begin again Learn to take it on the chin I've been missing you And I've learned to go out and I try real hard not fight. Keep on till I get it right. And I've been missing you. Lately I stopped growing. Lately it's been showing. You watch me like you know me. I've been missing you again. try not to think so much. I know it's just a mental crush. Get to thinking by the touch, start missing you. I've got no goodness to redeem. All I do is think and dream that we we're walking as a team, and I was kissing you. Lately I stopped growing. Lately it's been showing. You watch me like you know it. I've been missing you again. was het blokje Country uit eigen land. Het nieuwe album Fireflies in Nashville schreef Lana Wolf in Londen en werd vervolgens in Nashville opgenomen met topproducer Alan Glass. Hij werkte verder met grote namen als Earth, Wind and Fire, Whitney Houston, Rita Franklin en Amy Winehouse. Langzamerhand ben ik haar biggest fan in town. Ik hoop dat er nog veel volgen. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. tel zes broers en zussen in de Lindsay family. Boogie Woogie Buggle Boy wijst op de uitzonderlijke harmonie van de zusters in een nummer dat hen op het lijf geschreven is. Het origineel is natuurlijk van Bette Midler. Zometeen nog een uur country. You was famous Chicago way. Had a boogie style that no one else could play. He was a top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a lone reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he could not jam. The captain seemed to understand because the next to the cap went out and drafted a band, and now the company jumps when he plays Reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. I toot, I toot, I toot, yeah, I toot. He blows a dig to the bar in boogie rhythm. He can't blow note unless the bass and guitars playing with him. He really breaks it up when he plays Reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. unbelievable. I've got many. an he's the one who had the car. We made all the dances and we made all the bars. don't come easy when you've been this way so long. Sleep all day, run all night, chasing the ladies cause we knew they might. We raised a lot of hell, we made a lot of noise. Everybody knew we were by you, boy.